5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw gezegd dat de strafzaak tegen PVV-leider Wilders volgens de regels tot stand is gekomen. In de rechtszaal herhaalde het OM dat de beslissing tot vervolging niet is beïnvloed door het ministerie van Justitie. De advocaat van Geert Wilders zei dat het proces meteen moet stoppen. Volgens hem is er sprake van een politiek proces... omdat medewerkers van het OM en het ministerie van Justitie... vijf jaar geleden met elkaar hebben gemaild over de zaak. De advocaat-generaal zei namens het OM dat het opmerkelijk is... dat justitieambtenaren met elkaar mailden... maar dat die mails de officier van Justitie niet hebben bereikt. Een Turkse krant heeft geluidsopname uitgewerkt van de laatste momenten van de Saoedische journalist Khashoggi. Die werd bijna een jaar geleden vermoord tijdens een bezoek aan het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Uit de transcriptie blijkt dat de plannen voor de moord worden besproken en ook is te horen dat Khashoggi tijdens het gesprek zegt dat de mannen hem verstikken. Dat zijn zijn laatste woorden. Premier Rutte gaat toch uitzoeken of het Koninklijk Huis een dubbele vergoeding heeft gekregen voor het onderhoud van de inboedel van vier paleizen. Dat doet hij op aandringen van de Tweede Kamer. NRC meldde gisteren en vandaag dat er dubbel wordt betaald voor het onderhoud en de renovatie van de spullen. Rutte denkt niet dat er iets verkeerd is gegaan, maar hij weet nu niet hoe zijn voorgangers hebben gehandeld. En een studente uit Utrecht is de snelste zelffietsende vrouw ter wereld. Rosa Bas van 28 schoot met ruim 122 km per uur door de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Dat deed ze op een aerodynamische lichtfiets en die is door een team studenten van de TU Delft en de VU in Amsterdam ontwikkeld. Het weer, de laatste buitjes verdwijnen. Het is tussen de 17 en de 20 graden. Morgen is er meer bewolking en af en toe regen. En het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door een ongeluk. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Verder is het wat drukker op de A7 horen richting Zurich door de werkzaamheden. Bij Brezandijk heb je daardoor 10 minuten vertraging. En een kwartier oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer is het druk tussen de aansluiting met de A9 en omval.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 But what I do uh, is the way she dance makes sure they all right me. The way she I'm like, yeah, just worked that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave?